Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft vanochtend in vier supermarkten in Noord-Holland en Flevoland... drugs gevonden in pakketjes tussen dozen fruit. Medewerkers van een supermarkt in Noord-Holland vonden een paar van die pakketjes en belden de politie. Volgens de politie zijn de goederen vanuit één distributiecentrum verspreid over een aantal filialen. Agenten vonden in vier daarvan pakketjes met drugs tussen het fruit. De politie wil niet zeggen om wat voor drugs het gaat. In Rotterdam zoekt de politie twee mannen die na een winkeldiefstal zijn gevlucht met een kind in een maxicozy. De mannen kwamen rond een uur of zes vanavond aanrijden bij een supermarkt op de Brede Noord met het kind achterin. De bijrijder stal in de winkel een paar blikjes, liep terug naar de auto en het tweetal ging er vervolgens op hoge snelheid vandoor. Tijdens de rit ramden ze een aantal geparkeerde voertuigen en uiteindelijk crashte de auto. Het tweetal vluchtte te voet verder, één van hen met het kind. En de waterschappen hebben vanwege hoogwater op zee... aan het einde van de middag de dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten. Rijkswaterstaat voorspelde in Delfzijl een waterstand van 3,20 meter boven NAP. De dijkdoorgangen sluiten bij een verwacht waterpeil van 3 meter of hoger. De laatste keer gebeurde dat in februari twee jaar geleden. Vanuit het noorden en oosten van het land komen veel meldingen binnen van stormschade. In onder meer Groningen, Sappemeer, Veendam en Nijverdal... maar ook uit Hengelo en Overdinkel is melding gemaakt van omgevallen bomen... schade aan woningen en problemen op de weg door de harde wind. Het KNMI had voor het noorden en noordoosten code geel afgekondigd... vanwege zware windstoten, maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. Het weer in de rest van het land in het noordoosten en in Limburg nog wat regen. Veel wind, maar vannacht neemt die wind wat af. Morgen afwisselend zon en wolken.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 weather. Listen up close while I take it backwards. Oh, I be instant, now listen me, which I want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my butt boom, boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom, boom. I think you can handle this, but don't, don't, don't. See what I can do, see what I can do, see what I can do, see what I can do, see what I can do, see what I can do, see what I can do, see what I can do. Let me work it. Is it worth it? Let me work it. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive is why I need to move. It's your primitive is why I need to move. Here we go. Intense radio. To ladies. my boy go bum bum bum. Give you some, some, some of this cinnamon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your on the planet.